10 uur. Kirsten Klomp met het NO. De verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne... worden door een Nederlandse rechtbank berecht, onder de Nederlandse wet. Dat hebben de landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek besloten. Er waren plannen voor een internationaal VN-tribunaal voor MH17... maar daar sprak Rusland zijn veto over uit. In het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp... werkt Nederland samen met Maleisië, Oekraïne, Australië en België. Uitzendkrachten die langer dan een jaar via een uitzendbureau werken... kunnen vanaf nu makkelijker een huis kopen. Ze kunnen bij hun uitzendbureau een zogenoemde perspectiefverklaring aanvragen. Daarin staat hoe groot de kans is dat iemand in de toekomst werk heeft. Met die verklaring kunnen ze dan een hypotheek aanvragen. Nu moet je daarvoor nog vaak een vast contract hebben... of je inkomen van de afgelopen drie jaar laten zien. De Randstad werkte al met perspectiefverklaringen. Nu gaan ook andere uitzendbureaus die afgeven. In Amsterdam-Eiburg vanochtend vroeg zijn vijf mensen opgepakt... die een plofkraak wilden plegen bij een pinautomaat. Het arrestatieteam lost een aantal schoten. Niemand raakte gewond. Explosieven die de verdachten bij de plofkraak wilden gebruiken... zijn door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. In de gemeenteraad van Utrecht wordt geruzied over bitterballen. Vorige week werd een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren... om de helft van het bittergarnituur te laten bestaan uit vega-hapjes. Twee coalitiepartijen, GroenLinks en D66, stemden voor. Coalitiepartij VVD is fel tegen zo'n quotum... omdat dat volgens de partij de vrijheid aantast van wat mensen kunnen eten. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer zon. In het noorden eerst misschien nog wat regen. En het wordt 22 tot 26 graden. Morgen periode met zon en vochtig warm met 24 tot 30 graden. S'avonds is er in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Blarikum en Eembrugge, 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Badhoevedorp, 9 kilometer.